Dit is Maud Schreurs met het was Journaal. Op de A44 zijn twee mensen aangereden, onder wie een jongen van elf. Hij werd geschept toen hij ter hoogte van een tankstation de weg wilde oversteken. De jongen is zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op het weggedeelte richting Amsterdam. Wat daar precies is gebeurd is nog niet bekendgemaakt. De A44 werd na het ongeluk tussen Oersgeest en Voorhout in beide richtingen afgesloten. Inmiddels is de weg richting Den Haag weer open. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn zeker honderd demonstranten opgepakt. Ze protesteren tegen president Lukashenko en zijn zogeheten parasietenbelasting. Die neerkomt op een boete voor mensen die weinig werken. De wet leidt tot veel onrust in het land en Wit-Russen demonstreren er al weken tegen. Vanmiddag gingen in Minsk ongeveer 700 mensen de straat op. De man die gisteren werd opgepakt voor een dubbele moord in Arnhem is een voortvluchtige tbs'er. Hij was buiten de kliniek aan het werk als onderdeel van zijn behandeling. Daarna was hij niet meer teruggekeerd naar de instelling. De bejaarde slachtoffers werden donderdagavond doodgevonden in een voormalig hotel. Het ging om de eigenaar en een dakloze vrouw. De 47-jarige tbs'er meldde zich gisteren bij de politie. Hij werd in 2006 veroordeeld voor een geweldsdelict. In Hongkong zijn bijna twintig mensen gewond geraakt toen een roltrap op hol sloeg. Daarbij wisselde de trap ineens van richting. Tientallen mensen vielen naar beneden. Waarschijnlijk is een kapot remsysteem de oorzaak van het ongeluk. Volgens de manager van het winkelcentrum in Hongkong was de roltrap twee dagen geleden nog geïnspecteerd. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar ook opklaringen bij minima van een graad of twee.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 Deze week in de lijst hebben we 13 stijgers, 18 zittenblijvers, 9 dalers en 0 binnenkomers. Dat is bij elkaar weer 40 nummers die op een eh, rijke staan. En die we helemaal gaan proberen te laten, nou luisteren niet, maar eh, wel vertellen sowieso. Zou je denken, luisteren niet? Nee, ik kan toch geen 40 nummers in 2 uur tijd draaien? Dat rekenen niet, dat is niet mogelijk. Hey, dit is een best wel een eh, bijzondere eh, eh, uitzending deze week. Want niet alleen is Sander meteen klokslag drie uur aanwezig. Goedemiddag Sander. Goedemiddag Maurice en goedemiddag luisteraars. Maar gaan we ook nog twee hele leuke items doen. En daar weet ja, de muziekredactie en de gewone redactie Sander er veel meer over. Ja, dat klopt. Iets over in het tweede uur gaan wij schakelen met onze Formule 1 reporter Tim Koemans. En eh, kort daarna gaan wij eh, schakelen met het grootste Pokémon-liefhebber van Nederland. Al dus andere media, hè? Al dus Daar gaan we nog even achter komen of dat wel zo is. Ja. Want eh, jij bent ook groot Pokémon-fan, hè? Ja, ik ben groot Pokémon-fan. Ja, nee, oké. Okay. Nee, inderdaad, Tim Koemans en Samantha Tempel gaan we twee uur in de uitzending halen. Dit omdat het Formule 1-seizoen weer begint en ja, omdat het gewoon leuk is. Omdat het gewoon kan. Ja, en eh, tot die tijd eh, gaan we natuurlijk eh, de hitlijsten van Europa behandelen met ehm, ja, heb ik al verteld wie? Nee, heb ik nog niet verteld. In de hitlijsten deze week zijn, hebben we twee snelste stijgers en één snelste daler. De snelste stijgers zijn Julia Michaels met Issues en Rondé met Naturally. Allebei in hun vierde week zeven plaatsen gestegen. En de snelste daler in de 26e week is Ariana Grande met Side to Side met elf plaatsen naar beneden. En natuurlijk eh, gaan we de top 3 van eh, deze week behandelen rond de klok van eh, kwart voor vijf. Maar eerst zullen we gaan luisteren naar de top 3 van vorige week, hoe die er ook weer uitzag.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 op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Deze week beginnen we met de nummer 36. En die is in handen van Pharrell Williams met Run In. Summertime in Virginia was an oven. All the kids eating ice cream with their cousins. I was studying while you was playing the dozens. Don't act like you was there when you for you all. Oh. van Europa. Met Maurice Mulder. on the parts that we hold together. We pass the ends that we chase forever. van eh, deze week. De Chainsmokers samen met Phoebe Ryan met eh, All We Know. En voor de 36 Pharrell Williams met eh, Running Hey, het is een mooie dag. Het zonnetje schijnt heerlijk. En ja, weet je waar ik dan altijd aan moet denken? maar dat is het nou eigenlijk nog niet, want zonder zat te kijken. Maar, Rokjesdag zo fijn. Ja, eigenlijk... wanneer is er nou Rokjesdag, San? Ja, ehm, ik zeg eigenlijk, ja, je kan hem nu al aan ja, er ja, een eh, fris windje, maar ja, dat maakt niet uit. Gewoon een beetje op de tanden buiten door de kou, dan uh, reken je het wel. Ja, oké. Ja, ik heb zo'n site op mijn telefoon. Ja. Kan ik een korte broek aan.nl en die zegt gewoon keihard nee. Hé? Hij zegt zelfs dat er 7% kans is op regen. Ja, maar, volgens mij moet hij zelf janken dan, met die 7%. Met een straks volgens mij de enige lucht. Nou ja, ik zie wel wat uh, eh, wolkjes, wat wittigheid. Maar het is wel heerlijk buiten. Alle ramen staan open in de studio. En ja, het is niet eens koud. Toch wel lekker door, maar het is niet koud. En eh, het wordt alleen maar nog mooier eh, dit weekend en vanaf volgende week helemaal. En ik zal even klappen, mijn korte broek zit alweer in mijn werk. Dat is eh, standaard. Ja, ik mag geen korte broek aan op mijn werk. Nee, oké, maar jij werkt binnen, ik werk buiten. Ja. Ik werk op het strand, dus op zich... <laughs> ja, oké. en ik heb alweer helemaal zin om mijn blote voeten in het zand te lopen de hele dag. Maar goed, we gaan het meemaken. Ja. Het is in ieder geval ja, eh... eh. zo eh, fijn. Eh. Ja, inderdaad. Eh, Na nou, wanneer die komt, dat gaan we heel snel horen. Sander gaat het in de gaten voor jullie. En als het echt officiële Rokjesdag is, dan zal hij het gaan vertellen. Wij gaan naar de nummer 33 luisteren van uh, deze week.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 Het is een beetje allemaal etensachtig vind ik het altijd. Maar het is zulke heerlijke muziek. Zou direct hoor je van uh, Sander hoeveel weken deze plaat alweer in de lijst staat. En ook de platen die we hebben overgeslagen en wel hebben gehad... zal hij een kleine resume eh, overgeven. Moet hij overgeven? Nee. Doe maar niet. De Euro Breakdown. Op nummer 40 vinden we deze week Calvin Harris met My Way. En op nummer 39 Martin Jensen met Solo Dance. Op 38 vinden we Bruno Mars met 24 Karat Magic. En op 37 Ariana Grande featuring Nicki Minaj met Side to Side. Op nummer 36 vinden we Pharrell Williams met Running. En de hoogste plaat in de lijst, die staat op 30 weken. Op nummer 35 is Tovlo met Cool Girl. Op nummer 34 vinden we The Chainsmokers featuring Kobe Ray met All We Know. En nummer 33 Ragabow Man met Human. Al 28 weken in de lijst op nummer 32. We hebben hem net gehoord. Passenger met Anywhere. En nummer 31 vinden we Hartwell featuring Jay Sean met Thinking About You.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 girls don't cry after the face is made, but. van eh, deze week. Alicia Keras, Cars Do You Beautiful. En daarvoor je Ricky Martin met Vente Paka. De Euro Breakdown. Wij gaan door met de nummer 22 die vorige week is binnengekomen. Lord is dit. Somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind new sounds in my mind up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light up floor on the night of war. But I hear sounds in my mind. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, cause if you did, baby, Get mad and you break things.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 En volgens mij heb je nog veel meer nummers gehoord. Zoals uh, eh, Julian Michaels met uh, Issues op nummer 18. En de Voorlord met Green Light. Hey, het is alweer bijna aan het einde van het eerste uur van de Euro Breakdown. En dan, ehm, ja, ja, dan ga ik natuurlijk het laatste nummer draaien. Maar ook eh, gaan we even een klein beetje vooruitkijken naar eh, wat we het eh, komende uur gaan doen. Sander? Ja? Ik zet alleen jouw microfoon open en je moet even meedoen. Oké vrienden, we gaan nu nee, de ik ken Ja, je kent het wel. Ga jij nee. Nou maar zingen, dan doe ik het echtelijk. Ja, begin maar! I want to be the best. Nee, is niks voor jou? Nee, ik ken hem niet meer. Nou, dat is de pokerrip van de originele Pokémon. Komt-ie. Nidoran, Firo, Pidgey, King, Jolteon, Dragonite, Gastly, Only Vaporeon, Polymath, Butterfree. Ja, ik volgde hem ook nooit vroeger, hoor, dus dat eh, is makkelijk. Nee, het volgende uur is uh, Samantha Tempel in de uitzending eh, over Pokémon... want dat is de grootste Pokémon-fan van Nederland. En we gaan nog wat anders in de uitzending halen. Ja. En dat heeft een beetje, even kijken, hiermee te maken. Ken je dit nog? Wat hoor je? Ik hoor een eh, hele oude Formule 1. Nou ja, zo laat was het niet. stond, eh, vorig jaar uh, stond hier in het centrum van Zandvoort. Ja, dat is een oude Formule Ja, de RB8 was dat van Max Verstappen. Hij heeft nu weer een nieuwe. Ja, nee, iedereen heeft een nieuwe. Ja. Maar hoe die eruit zien, hoe ze gaan presteren... presenteren, wou ik zeggen... Maar hoe ze gaan eh, presteren en alle testraces die ze in Spanje hebben gereden... en afstanden en dat soort dingen, dat eh, hoor je zo direct eh, even over de klok van 4 uur... van onze enige rechter Tim Koeman. En rond de klok van half 5 zullen we Samantha gaan bellen. Ja. Blijf luisteren dus. Wij gaan het laatste nummer draaien van dit uur. De laatste nummer is de nummer 11 alweer. Nee, dat kan niet. Waarvoor heb je nummer 11 erin gezet, Sander? Ah, leuk nummer toch? Ja, maar, eh, nee, dat kan niet. We gaan nummer 12 wel even doen. Dat is eh, beter. Want dan hebben we helemaal geen muziek meer over voor het tweede uur. Dan gaan we er wel heel snel doorheen. Ja. En dat kan nooit de bedoeling zijn. De nummer 12 van deze week is in handen van eh, een man uit het Verenigd Koninkrijk. Genaamd Sam Veld. En hij zingt deze plaat.